this time. Een van de allermooiste van eh, de Golden Earrings. Met een S erachter nog, weet je nog? Lang geleden. Just a little bit peace in my heart. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je me gezelschap houdt. En ik hoop dat je me gezelschap houdt tot 12 uur. Want ik heb een hele lekkere muziek voor je in de aanbieding ik heb ook een paar leuke eh, ja, onderwerpen om een beetje te bespreken. Zodat je ook weer een beetje op de hoogte bent van wat er zo al gebeurt in de regio. En in eh, Nederland ook wel eerlijk gezegd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus ja, alle reden om te blijven luisteren. Nou, onder andere Gilbert O'Sullivan.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 It doesn't matter. Eh, een nummer dat eh, heel vaak gecoverd is. En terecht natuurlijk een prachtig nummer van Leonard Cohen. Halleluja. En hier zingt hij het zelf. Dat is wel makkelijk natuurlijk, hè? Ha. Eh, heb je het origineel maar te pakken. Hier in de zondagmorgen van Van. verder Gilbert O'Sullivan en eh, natuurlijk eh, Nothing Rhymed. Een van zijn grote hits uit het verre verleden. Over een paar minuten gaan we natuurlijk een interessant onderwerp behandelen. dat is heel erg leuk.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 terwijl we hier heerlijk aan de koffie zitten bij Koven. In het centrum van Teneuzen, ja. Hoorde jij toch maar mooi. Ach, Christina Aguilera. Oh. oh. daar kom je toch helemaal voorbij op een zondagmorgen. Zeker als je een kater hebt van gisteravond. Beautiful uit 2003. En Volumia met Hou vast. Straks gaan we het hebben over duurzamer door minder vriezen. Nee, niet vriezen vanuit het noorden van het land. Nee, door minder te vriezen. Dat is iets, een eh, project bij de Erasmus MC in eh, Rotterdam. Natuurlijk het beroemde universitaire ziekenhuis. En daar hebben ze wel het een en ander aan energie te besparen, maar ook aan eh, andere zaken. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen over een minuut of zes, zeven hier in de show.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 En ehm, ja, dat is wel het een en het ander natuurlijk. Prachtig. We houden wel van eh, wat passie in de muziek. Maar ook passie in de gezondheidszorg. Daar houden we ook van. En daarom een mooi gesprek van Tera Cox, mijn collega met Lara Schriek, Zij is projectmanager service platforms Erasmus MC in Rotterdam. En toch wel een belangrijk onderwerp wat ze ja, te bedden Hier is het gesprek. Duurzamer invriezen, dat doen ze bij het Erasmus MC. En Lara Schriek is daar projectmanager. En ze is aan de telefoon. Welkom Lara. Ja, dankjewel. Lara, goed nieuws zeg. Duurzaamheid hoog op de agenda. Eh, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal werkt, maar vooral wat wordt er nou zoal koud opgeslagen, oftewel ingevroren? Eh, nou, er wordt bij ons eigenlijk eh, ook heel veel onderzoek gedaan. Ja? dus naast dat wij een ziekenhuis zijn bij het Erasmus MC, ja, willen we ook kijken hoe kunnen we in de toekomst mensen beter maken. Eh, en daar kunnen mensen bijvoorbeeld met de toestemming meedoen. Dus eh, daar kun je, eh, als je patiënt bent, maar ook gezonde deelnemers kunnen daaraan meedoen. En die kunnen bijvoorbeeld bloed afstaan. Of denk aan als je een operatie hebt en je geeft toestemming dat je ook bijvoorbeeld weefsel kan afstaan. en daardoor kunnen we binnen het Erasmus MC gewoon heel veel onderzoek doen om te kijken van hoe kunnen we behandelingen in de toekomst beter maken. Maar denk aan bijvoorbeeld ook eh, als iemand een hartaanval heeft gehad en dat gebeurt nog een keer, kunnen ze kijken van eh, hoe komt dat? Eh, en dan kunnen ze bijvoorbeeld de bloedmonsters van die mensen, dat vriezen ze in, in hele koude vriezers. en daar kunnen ze na vijf jaar, na tien jaar, dan ja, doen ze die bloedmonsters bijvoorbeeld uit de vriezers halen en gaan ze kijken van kunnen we ja, bepaalde dingen terugzien. Ja. Hoe lang slaan jullie die samples op? Ja, dat varieert. Eh, sommige onderzoeken die duren een paar jaar, maar we hebben ook bijvoorbeeld hele eh, langlopende studies die al 20, 30 jaar eh, bijvoorbeeld, ja, ja, ja, al heel lang bij ons in de vriezers zitten. En hoeveel samples hebben jullie daar en bij welke temperatuur is dat nou? Nou, we hebben in onze min 80 vriezers gecentraliseerd hebben we 5,2 uh, miljoen samples. En dat is bij, eh, ja, ja, <laughs> dat zijn er echt al heel veel. En dat is bij, eh, bij min 80. en daarnaast ja, zijn we nu ook bezig met het centraliseren van, van stikstof. Dus dat zijn we nu in kaart aan het brengen. Maar voor de centrale min 80 hebben we 5,2 miljoen eh, stempels. Dat is veel, zegt En dat min 80, dat kost natuurlijk enorm veel energie. Ja. En gelukkig, gelukkig, heel blij mee, zijn jullie er wat aan doen om die energiebehoefte ehm, te, ja, te reduceren en te, en te verduurzamen. Ja. Wat hebben jullie eh, gedaan? Ja, nou, we hebben een aantal ehm, eh, verschillende dingen gedaan. We, hebben, we zijn met een nieuwe uh, gaan werken. Eh, en wat je ziet is met eh, conventionele vriezers, eh, net zoals dat je thuis ook hebt, heb je eigenlijk de techniek en de vriezer heb je samen in één. alleen de techniek die geeft vaak, vaak warmte en de vriezer zelf, ja, die wil heel koud zijn. En als je hem dan tot min 80 moet maken, ja, dat bijt elkaar enorm. en onze vriezers, wat we daar hebben gedaan, is we hebben de techniek en de vriezer zelf hebben ze gesplit. Eh, dus de vriezer die wil lekker koud blijven en de techniek ja, die warmt op. Maar dat heeft dan geen invloed op eh, de vriezer dat die koud wil zijn. Eh, en daarmee hebben we 78% reductie kunnen realiseren in het verbruik van energie dat is een geweldig eh, rendement, zeg. Eh, maar eh, misschien ook wel een onderhoudsvoordeel. Want als bij ons de, de, koelkast of de vriezer kapot gaat, hop, hij moet helemaal weg. Maar als je die techniek apart hebt, is dat bij jullie ook zo? Dat het qua onderhoud ook helpt? Ja, ja, zeker weten. Dus dat helpt ook enorm, omdat ja, we vermoeden dat de vriezer zelf dat die wel 30 jaar mee kan gaan, terwijl de techniek al veel sneller vervangen moet worden. En wat je nu ziet met conventionele vriezers, eh, min 80, dat die vaak na 10 jaar of, of 12 eh, jaar dat de techniek inderdaad stuk is. Eh, dus daarnaast hebben we ook op gebied van ja, onderhoud het verduurzaamd. We zijn wel echt hard ja, aan de slag gegaan van hoe kunnen we het ja, zo duurzaam mogelijk maken. Ik hoor dat veel ziekenhuizen daarmee bezig zijn. Er zijn green teams. Is dat bij het Erasmus ook zo? Ja, we hebben bij het Erasmus ook verschillende green teams. Eh, en dat is wel heel leuk dat op verschillende afdelingen eh, zijn ze eigenlijk met eh, initiatieven bezig om gewoon te kijken. En soms zijn het hele kleine aanpassingen, maar als iedereen kleine aanpassingen maakt, dan kan het een heel groot effect hebben. Want ziekenhuizen produceren ook enorm veel afval. Dat wordt gelukkig ook ja. weer aangepakt. Nou, ik ben er enorm blij mee dat we zo goed bezig zijn. Ik zeg voor het gemak maar we, maar dat zijn jullie natuurlijk. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Laura Schriek, projectmanager bij het Erasmus MC, voor voor je, ja, je bevlogen vlogen over energiebesparing bij de koude opslag. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 You taught me why, baby, I'm a Wat een romantiek toch, hè? Op de zondagmorgen bij GoFM van champagne. How about us? En bread, suikerzoet. Mmm, Lekker ook. Baby, I'm a want you. Terwijl wij hier aan de koffie zeiden, dat eh, had ik er straks al uh, gememoreerd, zal ik maar zeggen. Maar weet je wat leuk is? Het is nog maar 1 oktober. En wat hebben wij hier op tafel liggen? brokken speculaas. En jawel, daar zijn ze weer, de pepernoten. Niet de kruidnootjes, maar de pepernoten. Tja. Ja, we gaan gewoon twee maanden <laughs> lang Sinterklaas vieren hier in de studio. Lijkt me gezellig. Alleen ik ga er niet bij rijmen en dichten, want dat lijkt mij helemaal niet zo gezellig op de zondagmorgen. understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste.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 Natuurlijk ook op de zondagmorgen. Capri, c'est fini. En daarvoor Robbie Williams. Tegenwoordig een geweldige crooner. Volle zalen, volle stadion, zou je kunnen zeggen. En deze kwam in 2002. Een van zijn eerste solo-hits. Je van hem Feel Het loopt wel aardig tegen 11 uur. Hè? Goh, wat gaat de tijd snel. En eh, dat is altijd zo met uh, die lekkere muziek die we draaien hier bij GoFam. Lekkere muziek van The Child Lines. Oh girl. seems so long. With you, I see forever, oh, so clearly.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 You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now. Oh, heel veel eh, dames zijn eh, vroeger totaal verliefd geraakt op Glen eh, Glenn Medeiros. Tja, hoe zou dat nou komen? Nou ja, natuurlijk vanwege zijn prachtige muziek. En Nothing's Gonna Change My Love For You. En een hele zwoede van de Twilights ervoor met Oh Girl. Het is bijna elf uur. Ik geef mijn keel schrapen, want er zit een kikker in de keel. Hoor je het? Die mee aan het kwaak is. Ik probeer hem zo meteen kwijt te raken. En ik hoop dat hij weg is na 11 uur. Eh, tot die tijd hoor je Ray Conniff en de Singers. Die maakten heel veel langspeelplaten toen de tijd. En eh, allemaal van die liedjes van anderen. Eh, dat klonk allemaal geweldig. Het is allemaal Close Harmony. En daarmee ga ik dit uurtje beëindigen. Ik ben over een paar minuten bij je terug na nieuws en mededelingen. Met het tweede gedeelte van de show iets meer tempo. Maar net zulke lekkere muziek. Tot zo. exceeds accounts received at 17.